als er geen onverwachte dingen gebeuren. Het weer vanavond en vannacht in het oosten en zuidoosten nog opklaringen. In de kustgebieden is het zwaar bewolkt en kan wat regen vallen. Morgen is het in het hele land bewolkt en het wordt dan ongeveer 14 graden.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't? door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot Hey, now now, don't it always seem to go That you don't Zandvoort ook op internet.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 Dat is de bedoeling dat mensen vanaf volgend jaar zeker 400 euro per maand zouden gaan betalen voor kosten en inwoning in een AWBZ-instelling. Maar minister Klink vindt dat bij nader inzien niet verantwoord is die eigen bijdrage al in 2011 in te voeren. Probleem is dat mensen in de instelling na betaling van de eigen bijdrage in elk geval nog voldoende zakgeld en kleedgeld moeten overhouden. En Klink heeft daar op korte termijn geen oplossing voor gevonden. De eerste zes maanden van dit jaar zijn al ruim 500 gevallen van het zogenoemde phishing geregistreerd. In heel 2009 werden er zo'n 150 consumenten gedupeerd. Bij phishing sturen criminelen een e-mail met daarin een link naar een valse bankwebsite. Als mensen via die site inloggen, kopiëren dieven bijvoorbeeld het wachtwoord van de klant en plunderen zijn rekening. Het is voor het eerst dat banken cijfers over phishing vrijgeven. Op beroepsopleidingen moet er een landelijke norm komen voor examens van praktijkvakken. Dat zegt de Onderwijsraad. De Raad wil meer duidelijkheid in de diverse opleidingen en diploma's. Voor werkgevers en docenten wordt het steeds onduidelijker wat met name mbo- en hbo-diploma's precies waard zijn, blijkt uit onderzoek. Op middelbare scholen is er wel landelijk toezicht op het niveau van examens. De Turnbond heeft Jury van Gelder gisteren uit de selectie gezet omdat hij opnieuw cocaïne heeft gebruikt. Volgens de bond is het vertrouwen in Van Gelder onherstelbaar beschadigd. Afgelopen dagen zijn gesprekken met de Turner gevoerd en daarin heeft hij volgens de bond zijn cocaïnegebruik toegegeven. Vorig jaar werd hij geschorst wegens het gebruik van verdovende